Dat zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. In een eerste tussenstand wordt melding gemaakt van ruim 2400 incidenten, een paar honderd minder dan vorig jaar. Er is 870 keer brand gesticht tegen 1370 keer een jaar geleden. Wel werden politiemensen, brandweerlieden en ambulancemedewerkers vaker belaagd. Het ministerie zegt dat de situatie beheersbaar was, maar benadrukt dat er van een rustige jaarwisseling geen sprake was. Verder wordt erop gewezen dat het nog maar om voorlopige cijfers gaat. De komende dagen moeten een duidelijker beeld opleveren. De traditionele nieuwjaarsduik is op meer dan 100 plaatsen gehouden. De meeste deelnemers waren in Scheveningen. Daar namen 8600 mensen een duik in het koude zeewater. In Zandvoort werd de duik voor de 50ste keer gehouden. Het is daarmee de oudste nieuwjaarsduik van Nederland. Bij de nieuwjaarsduik in Oldenzaal is een wethouder zwaar gewond geraakt aan zijn been. Hij werd mogelijk getroffen door een kanonskogel uit een haperend kanon dat bij de start werd gebruikt. Een zelfmoordenaar heeft een bloedbad aangericht bij een volleybalwedstrijd in Pakistan. Zeker 32 mensen zijn om het leven gekomen. De zelfmoordenaar reed met een auto met explosieven een sportveld op. Een aantal huizen rond het veld stortte in. De aanslag is gepleegd in een plaats vlakbij Zuid-Waziristan... waar het Pakistaanse leger bezig is met een offensief tegen de Taliban. In Rusland geldt sinds vandaag een minimumprijs voor wodka. Een halve liter kost voortaan ruim 2 euro, het dubbele van wat de goedkoopste fles wodka nu kost. Het Kremlin wint de strijd aan met het alcoholisme, een van de belangrijkste doodsoorzaken in Rusland. De minimumprijs voor wodka gaat vandaag in bij het begin van de nieuwjaarsvakantie, de periode waarin het meest wordt gedronken. Het traditionele schanspringen in Garmisch-Partenkirchen is gewonnen door Gregor Slierenzauer.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 We staan Jij bent het trein, ik het station. We staan Jij bent de regen, ik de ton. We Jij bent de kerst, ik de bonbon. We Jij bent de rust, ik de kokon. Ik ben het zakje, jij de thee.